7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij het treinstation van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen... hebben zo'n 1500 vluchtelingen de nacht doorgebracht. Ook bij de Hongaarse grens in Oostenrijk... hebben honderden vluchtelingen geslapen. De Oostenrijkse politie zegt dat er vannacht geen vluchtelingen... de Hongaars-Oostenrijkse grens zijn overgestoken. De vluchtelingen die al in Oostenrijk zijn... wachten daar op de eerste treinen die vanochtend naar Duitsland vertrekken. Van de ruim 9000 vluchtelingen die gisteren naar Wenen waren gekomen... zijn zo'n 8000 al direct naar Duitsland doorgereisd. De Nederlandse journalist Frederike Geerdink is in Turkije gearresteerd, meldt het ANP, een van haar opdrachtgevers. Haar familie zegt tegen het ANP dat ze is opgepakt omdat ze in verboden Koerdisch gebied was. Geerdink zou daar zijn geweest met mensen van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Frederike Geerdink werd in januari ook al opgepakt in Turkije. Toen werd ze ervan beschuldigd propaganda te maken voor de Koerdische rebellen van de PKK. Daarvan werd ze een paar maanden later vrijgesproken. In Guatemala worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. De verkiezingen volgen op een week waarin president Otto Pérez Molina aftrad... en werd opgepakt voor grootschalige corruptie. Pérez Molina wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en witwassen. Hij ontkent alle beschuldigingen. Als geen van de 14 presidentskandidaten vandaag een absolute meerderheid behaalt... volgt er in oktober een tweede ronde. Bij de autorally van La Coruña in Spanje zijn doden gevallen in het publiek nadat een van de raceauto's uit de bocht vloog. Volgens Spaanse media zijn zes mensen om het leven gekomen, vier mannen en twee vrouwen. Zeker tien mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vanochtend valt er verspreid over het land een enkele bui. Soms breekt de zon door.